Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het percentage jonge mensen met overgewicht neemt al jaren toe. Volgens het CBS lijken herkomst en opleidingsniveau van ouders een grote rol te spelen. Verder beweegt een groot deel van de jongeren met overgewicht te weinig, zegt het CBS. Politieagenten houden demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty. Bij demonstraties in Nederland zijn vaak identiteitscontroles... en de gegevens van demonstranten worden lang opgeslagen. Dat druist volgens de Mensenrechtenorganisatie in... tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. NASA heeft meer data en beelden van hogere kwaliteit nodig... om goed onderzoek te kunnen doen naar onverklaarbare fenomenen zoals ufo's. De ruimtevaartorganisatie is bezig met een UFO-onderzoek... maar loopt tegen allerlei beperkingen aan. Zo zijn foto's vaak onduidelijk... en rust er volgens NASA een taboe op het melden van UFO's. De organisatie probeert met het onderzoek zo transparant mogelijk te zijn... over de zoektocht naar mogelijk buitenaards leven. Sevilla heeft afgelopen avond de Europa League finale gewonnen. De Spaanse club won in Budapest van AS Roma na strafschoppen. De wedstrijd eindigde na verlenging in 1-1 door een doelpunt van Dybala en een eigen goal van Mancini. Sevilla-verdediger Montiel miste zijn penalty aanvankelijk... maar mocht opnieuw schieten omdat de keeper van Roma te vroeg naar zijn lijn kwam. Dat bleek het beslissende doelpunt voor Sevilla. Met zeven eindzegers in de Europa League en de voorganger UEFA Cup... is de Zuid-Spaanse ploeg recordhouder. Het weer, geleidelijk meer bewolking. Het is een graad of 9. Morgen lost de bewolking in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt 15 tot 21 graden.